Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is een hotel ontruimd vanwege een brandende auto. Die staat in de garage van het hotel. Daarbij komt veel rook vrij. Ook omliggende panden zijn ontruimd. Enkele mensen hadden last van ademhalingsproblemen en zijn ter plaatse behandeld. Het gaat om het Best Western Art Hotel. Dat is vlakbij het metrostation Maashaven dat op een viaduct ligt en het metroverkeer ligt daar stil. In Oekraïne is het rustig gebleven sinds het staakt het vuren van gistermiddag. Wel beschuldigen de partijen elkaar over en weer van schietpartijen, maar er is geen sprake van grote schendingen. De strijdende partijen hebben afgesproken op korte termijn hun tanks en ander zwaar wapentuig terug te trekken uit de gevechtszone. Waarnemers van de OVSE gaan naar de frontlinies om te controleren of dat inderdaad gebeurt. Moskou heeft tegenmaatregelen aangekondigd als de Europese Unie maandag extra sancties oplegt aan Rusland. De EU kondigde die gisteravond aan. Het wordt dan onder meer voor Russische bedrijven moeilijker om geld te lenen in Europa. Als dat inderdaad gebeurt zal Moskou zeker met een reactie komen, staat in een verklaring. Aan welke stappen de Russen denken is niet duidelijk. President Poetin had er juist op gerekend dat er geen nieuwe sancties zouden komen, omdat hij zich sterk heeft gemaakt voor het bestand in Oekraïne. De Beverwijkse Bazaar heeft een zwarte islamitische vlag laten weghalen... die daar al 30 jaar in een restaurant hing. De vlag lijkt op die van de islamitische staat... maar is in feite de Saoedische vlag in het zwart omdat zwarte vlaggen nu worden geassocieerd met de jihad... heeft de bazaar besloten dat die weg moet. Vanochtend schreef het Noord-Hollands Dagblad dat de vlag ook gewoon te koop is op de Beverwijkse bazaar. Volgens een woordvoerder gebeurde dat al tientallen jaren, maar ook dat is nu verleden tijd. Het weer, veel bewolking, alleen in het oosten ook wat zon. Morgen begint opnieuw bewolkt met lokaal een bui. Later vooral in het noorden geregeld zon en met 19 graden wordt het minder warm dan vandaag.